De illegale migranten waren in Poort Soudaan aan boord gegaan. De jemenitische eigenaars van het schip zijn gearresteerd. Een poging om ook een tweede groep vluchtelingen te verschepen werd ontdekt voor het schip kon uitvaren. Mensensmokkel van Afrikanen die de armoede in hun land willen ontvluchten begint vaak in Soudaan, omdat de regels in het door conflicten verscheurde land makkelijk te omzeilen zijn. Gemeenten die bij de hervorming van de sociale werkplaatsen geld tekort komen, kunnen aankloppen bij het kabinet. Een deel van de bezuiniging van 100 miljoen op de gemeenten wordt daarvoor ingezet. Minister Donner heeft dat aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten laten weten. De gemeenten weigerden te bezuinigen op de sociale werkplaatsen omdat ze bang waren voor grote sociale en financiële gevolgen. Met de handreiking hoopt minister Donner dat de hervorming van de sociale werkplaatsen toch doorgaat. De VNG reageert waarschijnlijk in de loop van de dag op het voorstel van de minister. Alle fouten die de militairen van Dutchbed in Srebrenica hebben gemaakt zijn toe te rekenen aan de politici, onder wie ik. Dat zei oud-minister Jan Pronk in Nieuwsuur na de uitspraak van het Haagse Hof dat de Nederlandse staat aansprakelijk is voor de dood van drie Bosnische moslims ten tijde van de val van Srebrenica. Pronk denkt dat de militairen in 1995 mogelijk niet goed waren geïnstrueerd of opgeleid of dat ze niet voldoende middelen hadden om de mensen op het Dutchbed-terrein te beschermen. Volgens Pronk had de staat op zijn minst excuses kunnen aanbieden. Nederland heeft te lang de houding aangenomen dat iedereen fout was, maar wij niet, zegt Pronk. Het weer vannacht overwegend bewolkt en in het midden en westen kans op een bui. Overdag bewolkt en in het hele land kans op buien door 20 tot 23 graden.